12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump heeft voor het eerst wat uitgebreider gereageerd op de gevolgen van orkaan Maria voor het Amerikaanse gebiedsdeel Puerto Rico. Op Twitter zegt hij dat er veel schade is op het eiland. Ook wijst hij op de financiële problemen die Puerto Rico heeft. Maar hij biedt geen hulp aan. Puerto Rico heeft zelf geen geld voor wederopbouw. Het eiland heeft een schuld van 74 miljard, onder meer bij de Amerikaanse banken. President Trump zegt dat het eiland gewoon aan zijn financiële verplichtingen moet voldoen. Orkaan Maria raasde vorige week over Puerto Rico en kostte aan 16 mensen het leven. De politie heeft vijf jongens aangehouden die ervan worden verdacht een vrouw van 24 uit Tilburg te hebben misbruikt. De verdachten zijn tussen de 15 en de 18 jaar. Het misbruik, stopt volgens de, misbruik stopte volgens de vrouw pas toen ze was verhuisd. De jongens worden ook verdacht van diefstal. De politie verwacht nog meer verdachten op te pakken. Door een gesprongen leiding is vanochtend vloeibare kunstmest de haven bij Venlo ingestroomd. Het haventje komt direct uit op de Maas. De vloeibare mest kwam eerst in een opvangbak terecht, maar een deel is toch de haven ingelekt. Volgens een woordvoerder zou het om tonnen gaan. De kunstmest wordt nu opgeruimd met tankwagens. Dat kan volgens de brandweer nog wel uren duren. De lekkage is volgens 1 Limburg ontstaan bij een bedrijf dat diervoeding maakt. En de Marathon van Rotterdam krijgt een nieuwe startplek. In april beginnen de lopers aan de voet van de Erasmusbrug. De finish blijft wel op de Koolsingel, dat was tot nu toe ook de startplek. De directeur van de marathon noemt de Erasmusbrug een iconisch plaatje... Met de wijziging wil de organisatie een betere spreiding van de lopers van de hele marathon en de kwartmarathon. Zo moet het Rotterdamse evenement verder door kunnen groeien. Het weer nog later op de dag steeds meer zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook vrijwel droog met geregeld zon en ook dan maximaal 20 graden.